Ze zijn inmiddels allemaal geëvacueerd, deels door een schip van eh, de KNRM... en voor een deel zijn ze met een helikopter vervoerd, onder andere naar eh, vliegveld Eelde bij Groningen. Een paar bemanningsleden zijn overboord gesprongen en later uit zee gehaald. Het schip staat vol met auto's. Waarschijnlijk is bij een van die auto's de brand ontstaan. De kustwacht probeert nu te voorkomen dat het schip zinkt. Jongeren die zonder werk zitten, die naar school gaan of dakloos zijn... gaan er op vooruit als ze tijdelijk een basisinkomen krijgen. Blijkt uit een proef met 30 jongeren in Eindhoven. Sommige jongeren dachten dat het een grap was, schrijft de krant Trouw. Toch heeft het serieus zin volgens onderzoekers. Met het geld lukt het bijvoorbeeld om een vaste baan te fixen... een diploma te halen en schulden af te betalen. En vannacht spelen de Oranje Leeuwinnen tegen een van hun grootste concurrenten op het WK, de Verenigde Staten. Het toernooi wordt in Australië en Nieuw-Zeeland gespeeld, dus je zou niet verwachten dat veel Amerikanen zijn meegereisd. Toch deden 20.000 supporters dat wel. Correspondent Meike Weijers zocht een paar van hen op. We are big US soccer fans and we wanted to cheer them on down under. Do you think it's going to be an easy win or No, certainly not. The US as a whole is a very talented team, but 14 of the 23 players on the roster. This is their first World Cup, so they're very young um, and inexperienced when it comes to the World Cup. So I think tomorrow will be a great test. Like we got to start getting them to gel and play as a team to get ready for that knockout round. Naast de Amerikanen is er ook nog wat oranje te zien op de tribunes. Zo'n 1200 Nederlanders zijn down under. Als je vanuit Nederland de wedstrijd wilt checken, gaat de wekker vroeg. Morgenochtend om 3 uur s'nachts speelt oranje tegen de VS. Krijg je nog het weer? De trekken tot het begin van de middag pittige buien over. Soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna droog en er komt wat ruimte voor de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. In de regio Noord-Holland staat een file op de N242 Middenmeer richting Alkmaar. Tussen Heergewaard en industriegebied Boekelenmeer is de vertraging een kwartier.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 presumido, el joven se ha vuelto y se cree el mejor. Por el sudor de su madre tiene carro de la y viste de hermano y no más. Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad. Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o gran militar no te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar. Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá. Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error. No yo consejos y yo su sentido. hacía mío, nadie mató.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 Uitkeringsinstantie UWV bespioneerde niet alleen mensen die bij de site waren ingelogd... maar ook mensen die alleen de site bezochten, blijkt uit nieuw onderzoek door de NOS. Bij een brand in een flat in de Utrechtse wijk Overvecht is vannacht een vrouw om het leven gekomen. Het gaat vermoedelijk om de bewoonster van een appartement op de vierde verdieping. Het weer. In de ochtend trekken stevige buien over het land. Soms met onweer, hagel en windstoten. Daarna wordt het droog met steeds meer zon bij 19 tot 22 graden.